Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het dak van de Sint-Bonifatiuskerk in het centrum van Leeuwarden is een lichaam gevonden. Het is niet duidelijk hoe de man of vrouw om het leven is gekomen... en hoe het lichaam op het dak is beland. Rond de kerk staan nu stijgers. Over de identiteit kan de politie nog niets zeggen. Papua Nieuw-Guinea is getroffen door een zware aardbeving. De Europese Seismologische Dienst schat de kracht op 7,6 op een diepte van 80 kilometer. Later volgde nog een naschok met een kracht van 5. Aanvankelijk werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die werd al vrij snel ingetrokken. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Oekraïne heeft sinds begin deze maand zo'n 2000 kilometer van zijn grondgebied terugveroverd op het Russische leger. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky in een videoboodschap. Gisteren boekten de Oekraïense strijdkrachten een snelle terreinwinst in het oosten van Oekraïne. Zelensky noemt het verstandig dat de Russen zich terugtrekken. Volgens Rusland gaat het om een tactische terugtrekking. Als mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen... mogen ze voorlopig niet worden afgesloten van het energienet. Daarvoor pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij Nieuwsuur. De VNG is bang dat als er nu geen goede afspraken worden gemaakt... veel mensen in de kou komen te zitten. Netbeheerders waarschuwden daar al eerder voor. Tennister Iga Swiatek heeft de US Open gewonnen. De 21-jarige Poolse nummer 1 van de wereld... versloeg de Tunesische Ons Jabeur in de finale in New York in twee sets. Voor Swiatek is het haar derde Grand Slam-titel. Eerder won ze twee keer Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst plaatselijk mist en lage bewolking. Daarna zon, vanmiddag ook wat wolken en lokaal een bui. En het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte file op de A1 Amsterdam eh, Amersfoort bij Hilversum Noord.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 Without you, without you, I'm a good time with this all bingo, bingo. I never traded you, baby. This love will make me the starting. No, no. I'm a good time, let me what's up, bingo. I'm a hot, maybe they making you love, oh, baby, oh, no, no, Zon, zee, zandvoort en zomerhits. Vanzelf, Je ziet het hele leven als een spel Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer Vanzelf, vanzelf, vanzelf, vanzelf Vanzelf, vanzelf, vanzelf Vanzelf, vanzelf, het gaat niet meer dat je verder bent, dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf.